Marnik Sampers eh, met het NOS-journaal. Het aantal asielzoekers uit Syrië is de afgelopen maanden gestegen... in vergelijking met de maanden ervoor. Afgelopen kwartaal kwamen 1400 Syriërs naar Nederland. 400 meer dan in het tweede kwartaal. Het gaat om asielzoekers en nareizigers. Dat zijn gezinsleden van mensen die al een voorlopige verblijfstatus hebben. Alles bij elkaar kwamen de afgelopen drie maanden... bijna 6000 asielzoekers naar Nederland. Dat zijn er minder dan in dezelfde periode vorig jaar. De politiechef van de eenheid Den Haag zegt zich niet te herkennen in de kritiek van de afgelopen tijd. Onder meer migrantengroepen en maatschappelijke organisaties zeggen dat de politieleiding te weinig doet tegen misstanden, racisme en discriminatie. De Haagse politiechef van Musser noemt het tegen Omroep West onzin dat er bij die zaken weg wordt gekeken. Ook is hij niet blij met de actie van drie Haagse oppositiepartijen... die zondag het vertrouwen opzegden in de politieleiding. Van Musser had liever gezien dat ze hem om uitleg hadden gevraagd. Een groep van zo'n 20 republikeinse congresleden heeft in Washington een ruimte bestormd... waar een hoge defensiefunctionaris zou getuigen... in de afzettingsprocedure tegen president Trump. Ze zijn het er niet mee eens dat de verhoren achter gesloten deuren plaatsvinden. De informatie van getuigen is daardoor niet openbaar. Na overwinningen op Lille en Valencia is Ajax in de groepsfase van de Champions League tegen de eerste nederlaag aangelopen. Chelsea was in de Johan Cruijff Arena met 0-1 te sterk. Na drie wedstrijden staan Ajax en Chelsea gedeeld bovenaan in groep H. Beide clubs hebben zes punten. Het weer vannacht wisselend bewolkt. Lokaal kan mist ontstaan. De temperatuur daalt naar 10 tot 13 graden. Overdag meer bewolking. Het grootste deel van de dag blijft het droog. Het wordt 17 tot 20 graden. In de avond toenemende wind en in het westen een bui. Dit was het NOS Journaal. 37% van de OV-medewerkers wordt getraind door passagiers.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 We genieten van de zon en de rook in mijn long. Alright now. Ik zie een vallende ster en ik wens dat je me morgen nog herkent. wat ik heb is goud en laatst werd uit mijn huis gestolen Toen dacht ik dat is gek, maar ik kan het zo weer kopen En laat ik je niet zien, want dan zal ik je moeten slopen Maar even serieus, ik heb gewoon een keus Ik ben in brakke put aan de Batido's met een vluchtje En het zand kruipt tussen mijn tenen wil dit nooit in mijn eentje, baby Schat, wat is het waar Als ik dit niet deel met jou Zijn volledig van de kaart Op een strand in Curaçao We genieten van de zon En de wietrook in mijn long Alright now Ik zie een vallende ster en ik wens Dat je me morgen nog herkent twee stappen in het paradijs Zolang we samen zijn ben ik de beste versie van mijzelf Ik heb de wijn, je doet de water bij Zolang we samen zijn Ik ken je net, maar het voelt goed Dus ik wil gokken op die motion We kunnen skinny dippen, duiken in de ocean Smeren met die lotion Schat, ik ben er gelijk, er zijn geen beren op de weg En al die praatjes van je mag je demonstreren in mijn bed Ga maar Schat, wat is het waar Als ik dit niet deel met jou Zijn volledig van de kaart Op een strand in Curaçao We genieten en de Ik zie een vallende ster en ik wens dat je me morgen nog herkent. sterren, ik wens dat je me morgen nog herkent. me walking along the sea it feels like everything's as it's supposed to be now this is all i dream there's really nothing my freaka.